Kasper Meijer met het NOS-journaal. Een jongen van zeven die twee weken geleden zwaar gewond raakte bij een ongeluk op een kartbaan... is aan zijn verwondingen overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Het ongeluk gebeurde op een binnenkartbaan in het Limburgse Zwalmen. De jongen reed op een minibike, een soort kleine racemotor... Het slachtoffer is Sid Feijer uit Staphorst... die bekend stond als een groot talent in de motorsport. Twee maanden geleden werd hij nog Nederlands kampioen... bij de junioren op de minibike. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk in Zwalmen. De treinproblemen bij Schiphol zijn naar verwachting om twee uur vannacht opgelost. Sinds het einde van de middag rijden er minder treinen vanwege een kapotte bovenleiding. Het advies aan reizigers was om op een andere manier naar de luchthaven te reizen dan met de trein. Ook op andere trajecten in het land waren problemen door een kapotte bovenleiding. Die zijn inmiddels opgelost. In Montenegro zijn de slachtoffers van een grote schietpartij herdacht. Op nieuwjaarsdag opende een man het vuur op meerdere locaties in de plaats Cetinje. Twaalf mensen onder wie twee kinderen kwamen om het leven. De schutter was een dronken man die bij zijn aanhouding een einde aan zijn leven maakte. Duizenden mensen waren afgelopen dag bij de herdenking voor de slachtoffers. Daar werden kaarsen aangestoken en bloemen gelegd. Vanwege de zware sneeuwstorm in delen van de VS... zijn duizenden vluchten in het land gecanceld of vertraagd. Er valt zoveel sneeuw dat wegen onbegaanbaar zijn. In sommige staten, zoals Kansas en Missouri... is het volgens de Amerikaanse Weerdienst bijna onmogelijk om te reizen. Daar krijgen mensen het advies om binnen te blijven. Ook in het Verenigd Koninkrijk waren er problemen door de sneeuw. Het weer. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Komende dag in het zuidoosten wat zon, maar in de middag vaker regen.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 It feels so good in my hood tonight. The summertime skirts and the guys ain't can All the gangbangers forgot about the drive-by. You gotta get your groove on before you go get paid. So tip up your cup and throw your hands up and let me hear the party say, I'm kinda buzzed and it's all because this is how we do it. South Central does it like nobody does. This is how we do it. To all my neighbors, you got much flavor. This is how flip the cracks in the old school bag. This is how we do it. This is how we do it.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 106.9 FM. me love for wishing well to kiss and tell. Oh, wishing well a butterfly latte. Wish me love for wishing well to kiss and tell. Oh, wishing well a crocodile cheese. Say. center. Her wishing well butterfly Come on and wish me oh, wish Chili, dat is me te eng.